jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De Nederlandse journalist Okke Ornstein, die vastzit in Panama, krijgt gratie. Ornstein werd vorige maand opgepakt nadat hij kritisch had geschreven over de corruptie in het land. De Panamese autoriteiten hebben vandaag een lijst gepubliceerd van gevangenen die worden vrijgelaten als daar de komende dagen geen bezwaar tegen wordt gemaakt. Dat zou betekenen dat Ornstein vrijdag vrijkomt. Minister Ascher roept ouders op om kinderen die les krijgen bij de al moskee in Utrecht daar weg te halen. De salafistische moskee kwam dit weekend opnieuw in opspraak omdat oud-leerlingen hadden gezegd dat ze bij de moskee leerden om criminele moslims niet aan te geven bij de politie. Volgens Ascher kan dat niet door de beugel. De man die gisteren in Zurich schoten loste in een islamitisch gebedshuis was een 24-jarige Zwitser, heeft de politie van Zurich meegedeeld. De man stond niet in contact met radicale islamitische kringen. Hij verwonde drie mensen in het gebedshuis. Ze zijn inmiddels buiten levensgevaar. De schutter pleegde daarna zelfmoord. Politiemol Mark M. krijgt zijn paspoort voorlopig niet terug. Dat heeft de rechtbank besloten. M. wilde naar zijn schoonfamilie in Oekraïne... om ze persoonlijk op de hoogte te stellen van zijn situatie. Volgens de rechter kan dat ook op andere manieren. Mark M. zou geheime politieinformatie aan criminelen hebben verkocht. De bedreiger van D66-leider Alexander Pechtold moet een week de cel in. Het Hof in Leeuwarden heeft hem veroordeeld tot vier weken cel, waarvan drie voorwaardelijk. De 51-jarige man uit Groningen schreef vorig jaar op Facebook dat Pechtold een kopschot moest hebben, met daarbij een foto van een vuurwapen. Het weer vanavond en vannacht wordt het opnieuw koud met landinwaarts lichte vorst.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 En verderop bij Eembrugge nog eens 6 eh, minuten. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht 3 kilometer, een kleine 10 minuten. En verderop bij Beest nog eens 4. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof en Leidsendam. Langzaam rijdend verkeer. In de kop van het Holland blijven de spitsstroken dicht vandaag vanwege de mist. Het gaat ook eh, over de A7 en de A8 in de buurt van Amsterdam. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Een van de twee buizen is dicht richting Den Haag.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 Down the hill of just a dragon. All his pictures and his clothes in the bagging. Sold everything allemaal fijne dagen.